Met een satelliettelefoon werd een noodsignaal verstuurd. De bemanningsleden van een vrachtschip dat te hulp schoot... zagen de boot en haalden tientallen mensen uit het water. Tienduizenden vluchtelingen proberen van Noord-Afrika naar Europa te komen met gammele bootjes. De man die vrijdag het Witte Huis binnendrong omdat hij met de president wilde praten is een Irak-veteraan. Volgens zijn familie is de oud-militair ongevaarlijk, maar leidt hij aan een posttraumatisch stresssyndroom en heeft hij behandeling nodig. Toen de man van 42 het Witte Huis binnendrong, waren president Obama en zijn gezin niet thuis. Bij zijn aanhouding zei de oud-militair dat hij bezorgd was over de Amerikaanse samenleving en daar met de president over wilde praten. Het incident riep vragen op over de beveiliging van het Witte Huis. Bij het hek wordt nu extra gesurveilleerd en op het terrein zijn meer controles. De Franse oud-president Sarkozy ziet zijn terugkeer in de politiek als een plicht. Vrijdag maakte hij bekend dat hij in 2017 meedoet aan de presidentsverkiezingen. In een interview met de Franse televisie zei hij dat de Fransen uit meer moeten kunnen kiezen dan president Hollande en het Front National. Ik wil een geloofwaardig alternatief bieden, zei Sarkozy. Hij erkent dat hij tijdens zijn presidentschap te solistisch optrad en zegt dat hij inmiddels wijzer is. Het weer in het noordoosten kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het droog. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt zo'n 17 graden en er staat een matige tot vrij krachtige noordenwind.